Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia zijn vandaag acht lichamen gevonden. Lichamen van in totaal 25 mensen zijn nu aangetroffen. Het cruiseschip kapseisde vorige maand voor de Italiaanse kust toen het te dicht langs de rotsen voer. Vanwege het slechte weer konden maar drie lichamen direct geborgen worden. Het kan volgens de autoriteiten nog wel even duren voordat de andere lijken aan wal kunnen worden gebracht. PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samsom stelt zich kandidaat voor de opvolging van Job Cohen. Hij is daarmee de tweede die dat doet. Zijn collega Martijn van Dam was vanochtend de eerste. Net als Van Dam zit Samsom negen jaar in de Tweede Kamer. Samsom zegt dat hij de partij nieuwe energie wil geven en haar wil teruggeven aan het hart van de samenleving. Links van het midden. Bij het treinongeluk in Argentinië zijn zeker 49 doden gevallen, zegt de federale politie. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zegt dat er 550 mensen gewond zijn geraakt. De trein botste vanochtend met 20 km per uur tegen een stootblok in het station van Buenos Aires. Toen het voorste treinstel tegen een stootblok botste, werden de wagons erachter in elkaar gedrukt. De politie heeft na de weerdere achtervolging op de A16 drie inbrekers aangehouden. De mannen hadden ingebroken in de woning in het Brabantse Wagenberg en gingen er vandoor in een auto. Politieagenten ramden de auto, maar de inbrekers konden hun wagen op de weg houden. De achtervolging eindigde in Maden, toen een van de verdachten de macht over het stuur verloor en tegen een boom reed. In Afghanistan zijn voor de tweede dag op rij protesten tegen de verbranding van Korans op een Amerikaanse militaire basis. Er zouden verspreid over het land zeven doden zijn gevallen bij betogingen, botsingen tussen betogers en de politie. In de hoofdstad Kabul waren meer dan duizend mensen op de been. Sommigen zouden de politie hebben belaagd en autoruiten kapot hebben geslagen. Het weer vanuit het westen regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt en behoorlijk zacht, maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad dus nog op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude 3.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 Sorry hoor, Little Big time, dat ik er een dat jullie door mij heen zingen. Nou ja. zei a little Big Town, eh, Good As Gone. Het is een nummer uit 2006. Eh, eh, toen brachten ze dit nummer uit als singeltje van hun cd, die gewoon heette Little Big Town. En dit is dan weer een formatie uit Nederland. De formatie Desperado. Samen met Joni de Boer en ook Lynn Miles is ingehuurd voor dit nummer. I always told you the truth. 아름다운 것 told binnenkort ook weer eh, te zien op het podium hoor. In ieder geval in Tilburg in eh, Paradox, zo heet die, eh, die zaal. En daar gaan ze dan weer op zondagmiddag, de laatste zondag van de maand. zondagmiddag gaan ze weer concerten verzorgen. Je kunt daar kaarten voor bestellen via www.desperado.nl bekende uit eh, de country scene is eh, Ray Scott. Heeft het wel zelf geschreven. I didn't come here to talk. I could tell you that I missed you. Say it's good to be home. And that it's hell out there without you. And it's hard to sleep alone. I could say I've missed the feeling your lips on mine. Tell you everything's right in my world when it's just you and I. And I could stare at you forever. Girl, I can go on and on. But I didn't come here to talk. I could whisper you're my angel Cause that's sure what I'm thinking now But I'd rather tell you that I love you Without a word from my mouth Now I love a good conversation And your body's talking to me This saying once might not quite be enough I say I'd have to agree you looking fine in that dress Here, let me help you slip it off I didn't come here to talk kwam hier niet om te praten. En wat hij verder in het liedje zei, dat eh, heeft u misschien zelf wel gehoord hoor. Schreef het samen met uh, Philip Moon. Mocht die cd uitbrengen op Criddle Creek Music Records daar in Amerika. Maar het is toch nooit echt eh, iets geworden met die man. Helaas, want hij heeft toch een hele mooie stem hè. Dale Watson samen met de Texas Renegades. Exit 109. Well, bumping along the open road when a voice came over my radio said, baby, break her one night. She sounded sweet as apple pie. She invited me to drop on by. Said, baby, exit 109. I said, 109, 109, pocket where the sun don't shine. Baby, exit 109. drove my big rig in She greeted me with a heck of a grin Said, baby, you're welcome to 109 Well, I climbed out of the cab with a big old smile She said, take your coat off, stay a while, honey, baby And exit 109 I said, 109, 109 Park it where the sun don't shine just about drop off my load So I knew it's time for me to go I said, baby, you keep her between the lines You can bet your boots I'll be back one day Every time I'm out that way Honey, baby, at exit 109 I said, 109 naar het Amerikaanse gebeuren. Once in a Lifetime, de Radio Edit Vocal Upmix van Keith Urban. Once in a Lifetime. I can see it in your eyes and feel it in your touch, I Hier in Nederland eh, wordt eigenlijk maar weinig aandacht besteed aan de, aan de banjo-muziek, eh, zoals ze dat af, en toe ook wel eens kunnen noemen. Hè? De bluegrass. En dit is Liz Meijer, helaas veel te vroeg overleden, samen met Mark Cosgrove. Right way to do wrong things. Somehow the fair-haired boy has lost his place. Step from the golden light, falling from grace. Scattered promises like broken glass Turned his heart away from all he has And you can't believe And you can't explain How a heart can be And the world can change And it's left you wondering If there's surprise to a sleeping heart. We tell ourselves the old was wanting from the start. Hot tears in children's eyes for the night he calls. Photos of in-laws down off the walls. And you can't believe, and you can't explain how hard can beat and the world can change and it's left you wondering if there's a right way to do the wrong thing. stand. We swear forever with a sentimental heart. What God has joined together now mostly falls apart. Dame, ik zeg al veel te vroeg overleden helaas, Liz Meijer. Ze is eh, jaren aan het vechten geweest tegen die eh, verschrikkelijke ziekte kanker, maar ze heeft het niet mogen winnen. Samen met eh, Mark Crossover, Right Way to Do the Wrong Thing. En dan nog maar zo eentje erachteraan. En dan dit van Four Wheel Drive. Niet door hunzelf geschreven, maar door Brian geschreven. En het heet gewoon heel kort. Green. charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream. When I feel zo kreeg net een eh, nieuw singeltje in mijn handen gedrukt van uh, eh, Deens Mijn Vrouw. Die was even naar de brievenbus geweest en daar lag het singeltje in van Ashley Robertson, Finished With You. En ik heb er al een klein stukje van gehoord. Prachtig hoor. Dobro Rob X, Benjo Scott Vestel en door haar zelf geschreven, Finished With You. He used to walk green pastures, cabin fish from lots of time to keep. prachtig nummer van deze dame hoor, van deze Ashley Robertson. En het is natuurlijk om eh, de mensen helemaal lekker te maken, want ze sturen gewoon één singeltje met, eh, ik denk wel, een, en dit zal wel een, eh, hoe noemen ze dat, de single zijn van de cd die binnenkort gaat verschijnen. Dus daar worden de mensen heel lekker mee gemaakt. Maar ik zal binnenkort eens gaan kijken op haar website en kijken of ik de cd in Amerika kan bestellen. Cash on Delivery, Love Me Just a Little Bit aan het begin van dit liedje zingen door eh, Jacqueline van de Green. Van ja, daar lag weer een briefje op de tafel met de woorden van... Ik moet vanavond weer eh, later werken, wacht maar niet op mij. En toen dacht ik van, daar past dit liedje dan wel goed achteraan. Hè? Buy Me A Rose van Kenny Rogers. He works hard to give her all he thinks she wants. three-car garage, her own credit cards. He pulls in late to wake her up with a kiss goodnight. If he could only read her mind, she'd say, buy me a rose call me from work Open a door for me, what would it hurt? Show me you love me by the look in your eyes These are the little things I need most in my life Now the days have grown of feeling all alone She can't help but wonder what she's doing wrong bought you a rose on the way home from work to open the door to a heart that I hurt. And I hope you notice this look in my eyes. Cause I'm gonna make things right for the rest of your life. all those little things for the rest of your life. Dit zijn ook twee eh, heren die ik regelmatig draai in het programma Country Track. Jan-Willem Roy en Ray Wiley Hubbard. Door Ray Wiley Hubbard zelf geschreven, maar hij nodigde er zijn, eh, nou zijn vaste mensen ook uit. Eamon McLaughlin en Jeff Plankenhorn. En dat allemaal in There Are Some Days. Well, I seem to be haunted by this ghost. I can't decide which ones grieve me most. Not wanting to remember, or I can't forget. I am dusty with these old regrets. There are some days I just wanna cry. There are some ways I used to get by Well, you got your cross And your hymnal too And you say your prayers Like you're supposed to do And you say it thing called grace I believe you I see it in your face There are some days I just wanna cry There are some ways back seen this angel her wings are torn She offers me a string of pearls and thorns And she seems to smile Before she disappears She whispers You're not the only one who's bleeding here There are some days I just wanna cry dit zijn twee perfectionisten bij elkaar. Niet dat de andere muziek niet mooi is, maar deze twee bij elkaar in een studio, dat kan soms wel eens probleempjes geven hoor. Barbara Streisand en Vince Gill. When I fall, you're my place to land. I lose my touch, you're my hands. The one I hold on to. If you run out of try Love enough for both you and I I'll be the one you can run to I'd rather go through any pain love puts us through Than to spend one day without you by my side If you're Joy bij me weggaat, mag ik dan met je mee. Prachtige tekst hoor, heel mooi verzonnen door Richard Marx. Daarnet had ik eh, Jan-Willem Wah met eh, eh, Ray Wiley Hubbard. En die Ray Wiley Hubbard, hij zong samen dus ooit met Ruud Hermans. En nou, die Ruud Hermans heeft ook samengezongen met Jan-Willem Wah. Maar hij zingt ook samen met Chip Taylor. In de nummer wat Chip Taylor geschreven heeft, Alweer jaren geleden. Het is geproduceerd door Ruud Hermans en Col Mutsers. Farmers Song. The farmer sows, the farmer reaps. Praise to God while the children sleep. Where do we go from here? Like my daddy before me cried Tractor of dust in the northern sky Don't let that disappear Government's put me on a program I must learn to live within my means Ja, de schuiven zijn open. Eh, goedenavond, eh, dames en heren. Mijn naam is Pieter Joustra. Tegenover me zit Don de Gerber en aan de schuiven Pascal van de Beek. Goedenavond. Fijn dat je er bent, Pascal. Een, een politiek geëngageerd schuiver, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Hij schuift <laughs> links en rechts. Ja, ja dat wel. Don, eh, vanavond gemeenteraad. We hebben gisteren al voorproefjes gehad over de ronde tafelbijeenkomst, debatten en dergelijke. Nou, eh, we krijgen nog debat vanavond. Hè? Vanavond is het debat, in de gemeente informatie en daarna de besluitvorming. Wat staat er op de agenda? Ja, dat is, eh, dat is niet een al te ingewikkelde agenda vanavond. We beginnen met, eh, nou ja, na de geëikte dingen, opening en dergelijke, beginnen we als eerste onderwerp over de startnotitie of nota openbare orde, ruimte ja. orde. Ja, en daar kan wel wat debat komen. Ja, Want verwacht wat, Wat, wat is de bedoeling? Eh, er wordt nu een plan A gemaakt. En dat plan A dat is eh, eigenlijk meer inventariseren van wat moet er, zouden er eigenlijk moeten gebeuren. Dan krijgen we, als dat gerealiseerd is, zijn we alweer een jaar verder, krijgen we plan B. En dat is de uitvoering. En dat gaat natuurlijk geld kosten. Ja. Nou, zoveel geld is er ook weer niet. Eh, dus dat wordt problemen waar wil eigenlijk de gemeente dit hebben om het risico te vermijden dat burgers vallen over een opgebroken straatje, trottoirtegel en dergelijke en de gemeente aansprakelijk stellen. Dus men wil gewoon in beeld brengen hoe staat het met onze trottoirs, hoe staat het met onze straten, maar ook de meubels, de banken, de groenvoorziening, lantaarnpalen, noem maar op. Ja Pieter, eh, je had het over risico. Geldt het ook dat er wordt gekeken naar de, eh, hoe, ziet het eruit? Esthetisch gezien is het een Zonder meer, maar de constatering is dat er een enorme achterstand is in het onderhoud van wegen, pleinen, trottoirs en dergelijke. Dus er moet nu iets gaan gebeuren. daar kun je iets bij voorstellen. Ja. Nou, dan is alleen de vraag, hoe doe je dat? Hoe ga je dat aanpakken? Ehm, eh, inspraak in? Ga je dat wijkgericht doen zoals in Oud-Noord dat is gebeurd? Nou, daar zal de discussie vanavond over gaan, denk ik. Ah, oké. Daar verwacht jij wel wat discussie? Ik verwacht het wel, ja. Oké. Nou, dan krijgen we de winkeltijdenverordening Ja, nou, dat, is, dat is een hamertik. want eh, de regering heeft bepaald eigenlijk dat je op zondag de winkels niet open mogen. Tenzij het een toeristische gemeente is. Nou, dat moet bij ons in de verordening even aangepast worden. Het is gewoon een regeltje tekst. En als dat regeltje tekst eh, eh, vanavond geaccordeerd wordt, ik denk een hamerslag, want het is zo duidelijk is dat geschreven. Dan is dat akkoord. Oh, goed. En dan krijgen we daarna eh, het herstructureringsplan sociale werkvoorziening. Dat staat overigens wel in de debatagenda en niet in de besluitvorming. Nee, maar dat, dat is ook logisch. Eh, want over deze herstructureringsplan... Eh, ja, moet de gemeente moet iets gaan doen in opdracht van de staat natuurlijk, bezuiniging, er moet hergestructureerd worden, mensen moeten aan het werk als ze het kunnen werken. Ja. Eh, dat geldt ook voor de sociale werkplaatsen waar wij gebruik van eh, maken gemeente. En de regering heeft er een hoop geld voor vrijgemaakt. Nou, dat is helemaal interessant natuurlijk. Ja, en als eh, laatste Maar dan... wacht even, oh, ze, gaan, ze gaan er eigenlijk niet over praten. Want gisteravond zei Tonen, en je valt niet over te praten. Dit is alleen maar een, een, een opdracht die we als gezamenlijke gemeente Kennemerland gaan eh, maken. En in april krijgt u uw plan terug in de gemeenteraad en dan kunt u erover debatteren. Dus ik verwacht... Vanuit eh, Rijksbeleid. Precies, dus ik nou. verwacht eigenlijk geen discussie hierover. Goed. En we besluiten dan eh, in ieder geval de, ook weer de debatsessie en niet de besluitvorming over de hoorcommissie samenstelling. Nou dat, dat maakte gisteren heel wat tongen los. hoorcommissie in principe als er eh, een, vraag is over een bestemmingsplan of een probleem of een vraag of een beroep of wat dan ook. Dan wordt er een hoorcommissie samengesteld en in feite zijn alle raadsleden lid van de hoorcommissie. Nou, per probleem worden er dan drie leden benoemd van jullie zijn de hoorcommissie voor dit probleem. Er is een eh, idee om eh, daar niet de raadsleden voor in te zetten, maar om extern deskundigheid in te halen. Want je mag van de raadsleden niet verwachten dat ze allemaal jurist zijn of alles weten wat er gebeurt in, in, in de hele jurisprudentie. Nou, daar was discussie over gisteren. Wordt het nou wel een externe hoorcommissie of niet? Of een combinatie. Ik verwacht dat daar vanavond nog wel wat over gezegd wordt. En daar eh, vindt dit debat dan zijn einde in, ja. als het waar is. Goed, nou dat is het tot zover. Ja. Zonder even muziekje draaien tot de hamer? Doen we. Oké. De straat is vrij.